Ze maakt voor de jonge dame. En de koekoek op de dak zingt er niet op zijn gemak. Oh, mijn lieve oude want deze dame zal het zijn. Groen is gras, groen is gras. daar plaats gemaakt voor de jonge dame. En de koekoek op het dak zingt een lied op zijn gemak. O oh, mijn lieve Augustijn, bam bam bam bam. alone.